uur. Mariel Hageman met het NOS Journaal. Ja, de NOS is weer even weg. We wachten even op het ANWB-ding. Eh, dat komt er ongeveer Dit is Herman de Hart van de ANWB. Er staat nog steeds zo'n 125 kilometer file in Nederland. Eh, druk in de Randstad en het komt door het begin van de herfstvakantie. En het slechte weer natuurlijk en veel ongelukken. De langste file is op dit moment op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. 7 kilometer tussen knooppunt Eemnes en afrit Bunschoten. 11 kilometer op de A1 richting Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Diemen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen afrit Everdingen en knooppunt Del 10 kilometer... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen afrit Haarlem-Zuid en knoop het staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. 13 kilometer op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knoop het Ippenburg en knoop het Kleinpolderplein. Kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Gorkum eh, zorgt voor 6 kilometer file. Tussen Sliedrecht-Oost en Gorkum. De rechterrijstrook is daar dicht. Op de A15 andere kant op staat ook 5 kilometer bij knooppunt Gorkum door een kapotte vrachtwagen. A16 Rotterdam richting Breda. 6 kilometer tussen Zwijndrecht en Knopend Klaverpolder. A20 Gouda richting Hoek van Holland. 8 kilometer door een ongeluk tussen Knopend Gouwen en Rotterdam Prins Alexander.